Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Donald Trump en Kim Jong-un begon de historische top tussen Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider. Kim zei dat er obstakels zijn overwonnen om zover te komen. Trump zei dat hij ervan overtuigd is dat de VS en Noord-Korea een fantastische band zullen krijgen. De leiders hebben eerst één op één met elkaar gepraat en daarna waren de andere leden van de Noord-Koreaanse en Amerikaanse delegaties bij, zoals buitenlandminister minister Pompeo en veiligheidsadviseur Bolton. Trump hoopt met Kim afspraken te maken over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea na een pauze voor de lunch zei Trump tegen de pers, we gaan iets ondertekenen. Wat precies, zeiden er niet bij. Om tien uur onze tijd is er een persconferentie. Vandaag is de tweede dag in de rechtszaak tegen Michael P. De nabestaanden van Anne Faber krijgen het woord... en het Openbaar Ministerie komt met een strafeis. Michael P. heeft bekend dat hij Anne Faber heeft verkracht en vermoord. Hij staat ook terecht voor de mishandeling van vijf medewerkers... van het Pieterbaancentrum. Centrum. Gisteren op de eerste procesdag stond de vraag centraal... of het ombrengen van Anne Faber een vooropgezet plan was... of een impulsieve daad. De verdachte zegt het laatste. Volgens het OM was hij juist van plan om een slachtoffer te maken. Reizigers en bezoekers van Schiphol geven veel meer uit aan eten en drinken dan een jaar eerder. De omzet van het bedrijf HMS Host International, dat zo'n 80 horecagelegenheden runt, is het afgelopen jaar met 21% gestegen, tot 212 miljoen euro. Die stijging is veel groter dan de groei van het aantal passagiers. In Duitse supermarkten zijn met fipronil besmette eieren ontdekt. Ze zouden komen van een biologische boer uit Nederland, melden Duitse media. Het gaat om ruim 70.000 eieren. Ze zijn uit de schappen gehaald. Het Duitse ministerie van Landbouw zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, de dag begint met wolkenvelden, plaatselijk kan wat regen vallen. Later meer ruimte voor de zon, vooral in het midden, westen en zuidwesten van het land.